De Nederlandse bank heeft nu zo'n 300 plannen beoordeeld en daaruit blijkt dat 100 fondsen nog steeds een dekkingstekort hebben. 140 fondsen zitten boven het minimum, maar nog wel in de gevarenzone. Er komt een apart onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen die door de overheid in jeugdinrichtingen zijn geplaatst. Dat hebben de ministers Rauwvoet en Heers Ballin besloten. Aanleiding zijn de meldingen over misbruik in katholieke instellingen, die al worden onderzocht door oud-minister Deepman. In dit aanvullende onderzoek wordt bekeken of overheidsinstanties zoals de kinderbescherming destijds signalen van kindermisbruik hebben gekregen en wat ze daarmee hebben gedaan. In de kwartfinale van de Champions League hebben Arsenal en Barcelona gelijk gespeeld. In Londen werd het 2-2. Vlak voor tijd maakte Fabregas voor Arsenal de gelijkmaker uit een strafschop... nadat hij was onderuitgehaald door Puyol. In Milaan won Inter met 1-0 van CSKA Moskou. Milito scoorde op aangeven van Wesley Sneijder. Het weer zwaar bewolkt, een periode met regen. Het koelt af naar een graad of drie. Overdag is het wisselend bewolkt en er vallen buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw.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 Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Armans partij zegt dat ze geen vertrouwen heeft in een eerlijk verloop van de presidentsverkiezingen. Naast de presidentsverkiezingen zijn er ook algemene en lokale verkiezingen. De SPLM doet daar wel aan mee, behalve in Darfur. De partij wijst op het aanhoudende geweld in die regio. De verkiezingen staan gepland voor eind volgende week. Voor het eerst in 24 jaar mogen meerdere partijen meedoen. NOS Teletext bestaat vandaag precies 30 jaar. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de bevolking Teletext regelmatig gebruikt. 4 miljoen Nederlanders raadplegen teletext via internet en 700.000 via de mobiele telefoon. Snelheid en actualiteit worden gezien.